Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Drie mensen zijn vannacht gewond geraakt bij een explosie in een straat in Vlissingen in Zeeland. Een van hen moest naar het ziekenhuis, de twee anderen zijn ter plekke behandeld. Ze hadden verwondingen door glasscherven, zegt de veiligheidsregio. De ontploffing was vannacht rond kwart over twee. Vier woningen raakten zwaar beschadigd. Er is nog niemand aangehouden vanwege de explosie in Vlissingen politie heeft een speciaal team opgezet dat de railschoppers in Den Haag gaat opsporen. Tot nu toe zijn 30 mensen aangehouden. Naar verwachting volgen er nog meer arrestaties. Bij de rellen werd de politie bekogeld met stenen en vuurwerk. Twee agenten raakten gewond, net als zes journalisten. De rellen ontstonden bij het vreedzame anti-immigratieprotest op het Malieveld. Op de naastgelegen A12 werd de politie aangevallen door een groep van meer dan duizend demonstranten. Later trok er ook een groep railschoppers de binnenstad van Den Haag in... waarbij het partijkantoor van D66 vernielingen werden aangericht. Alleen nieuwe werkvisums voor kenniswerkers uit het buitenland die in de VS komen werken kosten vanaf vandaag 100.000 dollar. Tot nu toe was dat 1500 dollar. De regering Trump kondigde de maatregel vrijdag aan. En daarop adviseerde bedrijven medewerkers in het buitenland om direct terug te keren naar Amerika... omdat ze bang waren voor hoge kosten. Maar het Witte Huis benadrukt dat de maatregel niet geldt voor buitenlandse werknemers die al zo'n visum hebben. Een 30-jarige motorrijder uit Os is vannacht om het leven gekomen bij een ongeluk op de A2 bij Den Bosch. Mogelijk kwam het slachtoffer in botsing met een automobilist. Iets verderop troffen agenten een verlaten auto aan. Volgens de politie zijn de bestuurder en mogelijk andere inzittenden te voet gevlucht.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 De files zijn bijna opgelost. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag zijn bij knooppunt Bad Hoeverdorp nog wel drie rijstroken dicht door een ongeluk de A9, Diemen Amstelveen bij Amstelveen nog bijna 10 minuten op onthoudt. Ook 10 minuten verdraging op de A10 bij Amsterdam Oud-Zuid.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 time has come to push the button. World, the time has come to push the button. World, the time has come to push the button. World, my finger is on the button. My finger is on the button. My finger is on the button.